Het is vandaag 3 mei 2012 en dit is aflevering 107 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom bij Donderslag. Vandaag weer een gloednieuwe Radio 5 Daverende Donderdag, een gloednieuwe donderdisk en ook een gloednieuwe donderslag. En die donderdag die duurt bij Radio 5 tot 12 uur vannacht en ik ben er van thee tot bier. Vandaag heb ik ook weer stapels muziek klaarstaan en eh, daaruit ga ik de komende twee uur weer van alles laten horen. Ook heb ik Theo Verriet met een nieuwe blablablog, blog Rob Ricard met zijn platenkeuze, de polplaat, het recept van de dag in Wat gaan we eten en de donderslag muziekagenda. Straks kun je weer van alles lezen over deze donderslag op mijn weblog rvd.weblog.nl. Blijf lekker luisteren tot 4 uur. Nu muziek van Warren Haynes van zijn album Man in Motion uit 2012. En dat nummer heet Rivers Gonna Rise. Solo. Hij zingt en speelt gitaar en eh, de meesten weten het niet. Maar hij is namelijk ook de gitarist van de Elman Brothers Band. Of Allman Brothers Band moet ik zeggen, want zo is de naam eigenlijk. Allman Brothers Band. En dit is een solo project weer van hem. Een solo cd. Erg mooie nummers staan erop. En die is net uitgebracht. Die is misschien net een week oud. Uh, een prachtig mooi nummer. En eh, het is aan te raden om die hele cd even een keer te gaan beluisteren. Warren Haynes, ja, onthoud die naam. En je luistert naar Radio 501 uh, eh, Daverende Donderdag. Deze donderdag, dit is Donderslag. Ik ben er tot bieruur en eh, ik ga nog een uh, eh, solo projectje draaien. En dat is een, wel een oudje hoor, maar die komt uit 67. Maar dat is van een zanger, die heet Paul Jones. En dat was namelijk de liedzanger van Manfred Mann. En die was toen in de jaren 60 wel heel erg bekend. En van dit solo project laat ik horen I've Been A Bad Bad Boy. I've been a bad, bad boy. I'm on my knees. Forgive me, please. I've been a bad, bad boy. I'm not the man you see such a change in me. I'm making you forget your resolution to run and hide from this confusion. You've got to face it, I'm a loser. I'm just a clown when I'm down, and while you sleep, I softly weep. I've been a bad, bad boy. Here come the night, we'll be alright. I've been a bad, bad boy. Just hold my hand, I'll take you where the sun and moon are always shining. One fine day, you're gonna turn to me and see a silver lining. is eh, eventjes over tweeën. Het is eh, tien over twee. Ja, dan eh, bel ik altijd eventjes met Rob die aan voor zijn fabuleuze platenkeuze die straks om half bier te horen is. Rob, welkom in de show. Dag. Het is 3 mei alweer. Ja. Ja. En, de en de vogels vliegen met wurm in de bek rond. dan moeten ze nestelen, hè? Ja, in mei leggen alle... Kippen en ei. Vogels, hè? Ja, kip ook natuurlijk. Er zijn ook vogels. Allemaal koolmezen hier. ja. Nou, wij hebben hier ook in Nesco mee aan Studio 11 hangen. Ja? Ja, zeker. Daarom zeg ik het ook. Gezellig. Die vliegen af en aan. En extra zit op de dakgoot. En die, die zit allemaal eh, te bekijken. Maar eh, daar bel ik je allemaal niet voor, voor deze vrolijkheid in mij. Ik bel jou voor de plaatkeuze, straks voor half bier. En ik wil nu graag een tip van de sluier. Ja, maar ik, ik, ik vind het steeds moeilijker worden, die tipjes van die sluier. Hoe bedoel je? Omdat ik, nou, als ik het zeg, dan weet iedereen het. En als ik niks zeg, weet ze het niet. Ja, dat is meestal zo. Ja. Maar je moet het, nou, je moet het zo zeggen dat het niet, uh, niet meteen te is. Oh. Dat lukt toch wel? Je hebt je toch wel voorbereid? Ik zal het zo zeggen. Het komt uit Italië. Ja. En het wordt ook in het Italiaans gezongen. Oké. En mag ik dan nog vragen of het een man of een vrouw is? Of vraag je dan te veel? Het is een man. Nou, daar moeten ze dan maar even mee doen, denk ik. Nou, ik kan hem wel even vragen, is het een hit van nu of een hit van toen? Sterker nog, het is geen hit. Ik weet niet of het ooit een hit geweest is, <laughs> maar het is van toen. Oké. Moet je luisteren, dan eh, bel ik je straks maar half bier. Dan gaan we het allemaal uh, eventjes laten horen wat het dan is. Ehm, ik heb eh, afgelopen zaterdag de Regers bezocht. Die hadden oh, leuk. Ja, die hadden een concert hier in Horen. En eh, daar ben ik heen geweest. Was niet eh, een gigantisch grote show, maar gewoon eh, leuk. Flamingo is het toch? Op zijn Haags. Hè? Flamingo muziek toch? Ja, 100% Flamingo. En ik heb een nummer, dat wil ik je laten horen. En als je het hoort, herken je het meteen. En dat nummer dat heet Nie zeuren Oké. Tot straks. Hoi. Hoi. je armen lamp, je benen van loten, zegt de danser. Je kan het wel. Je krijgt geen pas erin geramd, je weet je half dood. Je denkt, dansles, dat is de hel. En kleren kind, dat naast staat, doet altijd alles goed. Je denkt, vanavond breek ik alle beddenpoten. Maar dat gaat dan met die borden, zij doet ook gewoon de best. Jij hebt zelf je eigen dansles te verkloten. Luister naar de reggers. Niet zeuren jij, je hebt het, ja je hebt het, zeg nooit stop Dat doet niet, want dat staat niet in mijn boekie Nee je bent geen broekie, dus hup, dump dat boekie voelen, rip maar een let op de beat Niet zeuren jij, hup, je hebt het, ja je hebt het, zeg nooit stop Dat doet niet, want dat staat niet in mijn boekie Nee je bent geen broekie, dus hup, dump dat boekie voelen, rip maar een let op de beat jij? hup, je hebt het, ja je hebt het, zeg nooit stop Dat doet niemand, dat staat niet in mijn boekie, nee je bent geen cookie Dus hup, dump dat boekie, voel het nog maar en let op de beat geen wonder met. Ja, luister nou, hallo. Of je nou wit of zwart bent, groen of geel, dat is allemaal gelul. Niks inspiratie, transpiratie, dat is waar het om gaat. En als ik jou nog één keer kwaad zie, is het einde relatie en dan is het te laat. Dus luister. Je mocht gewoon zo doorgaan, maak ze allemaal maar kijk, Mijn dokter zegt altijd, een krakend leef dat breekt niet. Jij hebt geen moer of veel talent als je blijft zitten op je krent. Theoretisch alles kent, maar je beweegt niet. Luister naar de regels. En dan opletten je. Niet zeuren jij, je hebt het, ja je hebt het, zeg nooit stop Dat doet niemand, dat staat niet in mijn boekie Nee je bent geen broekie, dus hup, dum, Dat boekie voel het maar een let op de beat Niet zeuren jij, hup, je hebt het, ja je hebt het, zeg nooit stop Dat doet niemand, dat staat niet in mijn boekie Nee je bent geen broekie, dus hup, dum, Dat boekie voel het maar een let op de beat je hebt het, ja je hebt het, zeg nooit stop Dat doet iemand, dat staat niet in mijn boekie. Nee je bent geen broekie, dus hup, hup, dat broekie Voel het rippen, maar een let op de beat Nigeria, hup, je hebt het, ja je hebt het, zeg nooit stop Dat doet niemand, dat staat niet in mijn boekie. Nee je bent geen broekie, dus hup, hup, dat broekie Voel het rippen, maar een let op de beat die zullen jij, hup, je hebt het, ja je hebt het, zeg nooit stop Dat doet niemand, dat staat niet in mijn boekie Nee, je bent geen broekie, dus hup, dump dat boekie Voel het nog maar een letter De Regers uit Den Haag, De Regers Hartstikke leuk uh, nummer En jij kent het waarschijnlijk wel hè De Ketchup Song, dat is eigenlijk het eh, nummer zoals het heet we gaan terug in de tijd. Fleetwood Mac van Rumors. Dit is het nummer Don't Stop. Fleetwood Mac. De beste gitarist die er misschien op de wereld rondloopt op dit moment. Uh, samen met Albert Lee, denk ik. Eh, dit is Buddy Willington uit Texas. En eh, wat hij op de plaat heeft gezet heet I Had To Go See Alice. was knocking down walls with a rhythm stick that was harder than Chinese arithmetic till its deflated condition started keeping me down at nights. Now, like old Papa Goose, I was a propaganda till it just couldn't rise to my usual standards. I was still in the running, but it just wasn't hitting the heights. Doc said it's something that I ought to address, but it really wasn't nothing that should cause distress. Probably working too hard, happens to us all once or twice. You're gray at the temples carrying excess baggage. Better cut out the corned beef and kick up the cabbage. If you know what's good for you, better take old Doc's advice. I had to go see Alice to cure what's ailing me. A little bit of elation via Viagravation when the factory feature starts to fail in me. by about 7.30 on date night, I was well on my way and I was feeling it coming on fast. When my baby called up, she broke our date. She said, I'm real sorry, honey, but I gotta work late and I was standing there saluting the flag about three-quarter staff. I tried to watch the news in this altered state, but I kept getting hung up on Nancy Grace and I thought, holy mackerel, this must be some powerful stuff. So I grabbed the remote and commenced to click and doing all I could do to keep from choking that chicken when I passed that infomercial by firming up your hips, thighs, and butt. I had to go see Alice. She always reassures me. For just a little advancement, a little andro enhancement, to remove any doubts about your masculinity. Add a little zest to your fun fest, a little boost to your roost. Thank you. groove on is getting your groove on. It ain't no fallacy. But if that tower of power lasts more than four hours, better hit the ER and turn off the TV. Dat was eh, Buddy Willington en die heeft uh, jarenlang met John Mayall samengespeeld. En John zei erover dat, dat, waarschijnlijk, dat hij waarschijnlijk de beste gitarist was die hij ooit eens, band heeft gehad. Uh, vorig jaar met de Horus Stadsfeesten speelde Jules Mesklin in de studio van Radio 5 Leen op de Vader Jacob, Jacob Stage. Uh, ik heb hier een nummer van hem, van zijn cd. En het heet Don't Break My Heart in Two. Every time she says she gotta go alone. she said wait, she didn't come home. I feel so sorry. What you have done, you have deserved me. I just can't stand that you break my heart in two. comebacks today. I got a letter, I got a letter, go Oh, I feel so sorry. But you will have done. just get. trad op eh, tijdens de Hoornse Stadsfeesten vorig jaar. En het aardige is, vorig jaar had je ook Poppenhoorn live. En daar stond Chris Berry op het podium. Hij zei net een gloednieuwe cd uit. En van deze cd laat ik jullie horen Holy Joe. 3 mei 2012. Velgen. Het gaat door de economische crisis niet zo best met de autohandel. Ze zullen dus wel blij zijn als je als klant bij ze binnenstapt, denk je dan. Helaas, dat is niet zo. Tenminste, niet als je binnenstapt om een setje velgen van 2300 euro te kopen. Daar zijn de gladde verkopers niet voor uit hun bed gekomen deze ochtend. En ja, ik weet het velgen kun je beter ergens achteraf bij een malafide handelaar op een achterhaald industrieterrein kopen. Maar daar had ik gewoon geen zin in. Ik ging heel eigenwijs naar mijn eigen Volkswagen dealer. We komen dus binnen. Alle verkopers zijn druk met bellen en klanten helpen. We lopen een rondje door de zaak op zoek naar de velgenafdeling, maar helaas, die is er niet. De balie mevrouw vraagt of we voor een nieuwe of gebruikte komen. Ik zeg dat we nieuwe velgen willen. Teleurgesteld druipt ze af. Even later komt een verkoper ons tegemoet. Hij laat een boekje met Velgen gezien en zegt dat we op internet nog veel meer kunnen vinden. En de groeten en de ballen. En oh ja, als we ze willen kopen, dan moeten we de dure verkopers niet meer lastigvallen, maar ons gewoon melden bij die vent van het magazijn. We zoeken velgen uit en gaan op zoek naar het magazijn. Waar is dat magazijn? Ik zie drie balies. Nee, vier. Maar die vier is verstopt, dus er zal wel niks zijn. De meneer van Bali 2 die staat gelijk op als hij ons aanziet komen. De meneer van Bali 3 voert een gezellig gesprek. De meneer van Bali 1 kijkt me aan of ik hem iets aan wil doen. Wat ik kom doen? Ik wil velgen, zeg ik. Hij kijkt me nog eens indringend aan en vraagt of ik ga zitten. Het doet me denken aan de laatste keer dat ik met vage klachten bij mijn huisarts was. Ik laat een foto van de velgen zien. De meneer duikt in zijn computer en zoekt op wat voor auto ik heb en wat voor banden en velgen er nu onder zitten. Hij snapt niet zo goed waarom ik geen zomerbanden heb. Ik kan toch geen auto zonder zomerbanden hebben gekocht? Ik zeg, het is echt waar meneer, maar hij gelooft me niet. Als de computer ook niks kwijt wil over eventuele zomerbanden, gelooft hij me min of meer. We zijn inmiddels een kwartier verder als hij zegt dat we ons eigenlijk eerst bij de verstopte balie hadden moeten melden om de velgen uit te zoeken. De meneer die daar staat weet namelijk alles van velgen. Daarna mag ik me weer bij balie 1 melden. Ik dus naar die verstopte balie toe. Daar staat een meneer in een boek iets uit te zoeken. De balie meneer van balie 0, zal ik het maar noemen, die loopt weg om een ander boek te halen. Er komt weer een andere meneer langs en die vraagt aan die man die nu geholpen wordt of hij al geholpen wordt. Als deze bevestigend antwoordt, verstopt de tweede balie meneer zich weer snel achter een deur. En wij blijven wachten. Na een kwartier komt die tweede balie meneer weer tevoorschijn en vraagt of wij al geholpen worden. Wat dacht hij zelf? Ik laat hem de foto van de velgen zien en hij duikt ook alweer in de computer. En daarna in een boek. Dan pakt hij een briefje en schrijft erop wat voor velgen wij wilden hebben. En dan moeten we terug naar balie 1 de man bij Bali 1 vraagt wat de code van de velg is. Maar dat weten we niet, want de Bali-meneer van Bali 0 heeft het briefje meegenomen. Hij achter die meneer aan. Ruim 20 minuten later komt hij terug. Gelukkig met de code. Hij rekent ons voor wat het allemaal gaat kosten. De velgen kosten 500 euro per stuk. Op de banden krijgen je 20% korting. En daarbij komen dan nog wat extra kosten. Voor 45 euro worden ze op de auto gelegd. Voor 16 euro krijgen we er slotbouten in. De gewone bouten kosten ook nog eens 20 euro. En, jawel, voor 4 euro stoppen ze er ook nog eens ventielen in. Wat een service. Ik voel een warme douche aankomen. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Ik heb weer eh, plek voor een nieuwe muziek uit 2012. Crawl After You van M. Ward. Donderslag met Rogier van Diesveld. I cannot be depended on to lie And casually watch as you go waltzing by I've been shook so bad that I cannot stand to utilize my feet So I gotta crawl after you, tell you who I am. I was raised by a tribe of Vegas cowboys who claim I was born from a union of dust and wind. And when I came of age, well, I sailed away up Pine Cone on a Rio Grande. Now I gotta crawl after you, tell you who I am. And today is the day I caught up with you. I see you walking by the cafe mirror. Well, should I stay here on this bus stop bench? So strange to see you after all these years. shook so bad that I cannot stand to utilize my feet. So I got to crawl. was dat. Eh, onthoud die naam, want eh, ja, hij heeft hele mooie nummers gemaakt eh, op zijn nieuwe cd die net uit is, net een weekje uit. En als je die aanschaft heb je weer hele mooie muziek in de kast aan. M-Woord. Terug in de tijd. Dit herinnert u zich waarschijnlijk wel. Grupo Sportivo, rock and roll. Uh, uh, uh, is it punk, new wave rock? girls, it's up to you. naar de Radio 5 Leen Daverende Donderdag. Eh, dit is het programma Donderslag. Mijn programma Donderslag. Tot 4 uur ben ik bij je. En ik heb nog allerlei lekkere muziek. En natuurlijk ook de vaste rubrieken. Die komen vandaag ook allemaal langs. Ik eh, ben weer eventjes langs de nieuwe cd's gegaan. Die binnen zijn gekomen. En daar kwam ik bij Adam Cohen. Like a Man. I don't wanna love being above you like a man. I don't wanna hurt you. might have acted like a man, but that's what I am. I don't wanna, I don't wanna be like that. I want you to cry like a woman. Take me for a ride like a woman. Use beauty as revenge like a woman does with a man. before me. Well, that was them. I'll be better than. I don't wanna, I don't wanna be like that. Those other men. I'll be better than. So don't become my beautiful friend, the one I don't go home with when the night ends. sure langs de Fab Four, John, Paul, George en Ringo, de Beatles uit Liverpool. En vandaag speelden zij voor jullie Help. This is Radio 501, your number one station. Your number one station. 501, there's nothing hotter. Speciaal voor Carla. John Allen, Sweet Defeat. Ja, en Carla luistert altijd trouw naar mijn programma. Voor jou, Sweet Defeat. busy going nowhere, hanging out in no man's land. When you showed me the silver, there in bad luck's ugly hand. You got the sweetest disposition and a heart that's open wide. given up believing that I'd ever end up here. But now I'm happy on that highway uh, with your voice ringing in my ears. I wanna call you it's a goodbye to the street. I'm so pleased to meet you, sweet defeat. Feet is eh, de titelsong van zijn laatste eh, cd van oh, nou, John Allen dus. Dit is Crosby, Stills, Nash en Young van het album Déjà Vu uit 1970. Een enorme groot hit in die tijd en nog steeds een mooi nummer. Crosby, Stills, Nash en Young met Almost Cut My Hair. Almost cut my hair happened just the other day. It's getting kinda long. I could have said it was not my way. forever. is tot vrijdagavond 9 uur Upload My Soul van de groep River of Break Lights. Morgenavond kiest Arwin Tamminga in zijn wekelijkse show Under Rocks weer een gloednieuwe plaat voor je hoofd. En dat doet hij dan weer om een uurtje of negen.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 Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen. Camagra Verkoop is het steuntje in de rug dat jij nodig hebt. Kijk eens op camagraverkoop.nl, want de liefde is het mooiste wat er is.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 Bfv for You, als het echt om veiligheid gaat. Brandon zit in een rolstoel. In speeltuin Haarlerhofje kan hij gewoon zorgeloos spelen met andere kinderen, want de speeltoestellen zijn aangepast. NSGK voor het gehandicapte kind steunt dit project en daarmee is het ook een beetje onze speeltuin. Help ook mee en steun NSGK. Word donateur op nsgk.nl donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, donderslag. hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Oh, sorry over oh, nothing. Never really knowing why it had to be this way. Oh, sorry over oh, nothing. slag nog een klein uurtje te gaan. En ook in dit uur komt er weer van alles langs. Ik heb zometeen de donderdisc, de polplaat. Rob komt zo aan de telefoon over zijn plaatkeuze. Ook weer een nieuw recept en een nieuwe donderslag muziekagenda. Op dit moment eh, staat er weer een nieuwe polplaat klaar en daar kun je op stemmen. En ga ervoor naar eh, rvd501.weblog.nl en breng je stem uit op de plaat van jouw keuze. De plaat met de meeste stemmen die draai ik dan weer volgende week. Straks als derde plaat van dit uur hoor je de donderdisc. Als eerste plaat in dit uur hoorde je van Curtis Saldego Both Sorry Over Nothing. En de tweede plaat komt uit 2012, gloednieuw dus, en is van Elliot Jamin en heet Self Control. around the world, seen a lot of different girls. Ain't no Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht. Got the Burke Back van Elio Pace. nog kun je de afgelopen week stemmen op een plaat van de Nederlandse groep Bluff uit Zeeland.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 Ga naar mijn weblog rvd.weblog.nl en breng je stem uit op een van de platen in deze poll. Na een uur kun je weer opnieuw je stem uitbrengen als je wilt eh, dat jouw keuze bovenaan blijft. rvd501.weblog.nl dit, dit is Radio 501.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 Boys will be strong, and boys soldier on. But boys will be calm. Er is een eh, nieuwe cd uit van Nora Jones. Die is net uitgekomen. Eh, van deze nieuwe cd heb ik gekozen voor een heel mooi nummer. Vind ik zelf. En dat is Happy Pills. took happy. En dit kennen jullie allemaal wel. Heel bekend. Golden Earring, When the Lady Smiles. When a lady smiles You know it drives me wild circles in the night. And the mood is soft and sensual. <sighs> and I love it. Yeah, I love it. It's the answer to all my dreams. Every time it feels like the earth is shaking. it's raining faster I guess you've heard it all before. Eh, bijna het laatste half uur van deze donderslag bezig op 3 eh, mei. En op deze de donderdag. en eh, Rob Ricard, die heb ik aan de lijn, die is verkouden op het ogenblik. Half bier. En dat betekent dus de platenkeuze van Rob Ricard. Ik ben behoorlijk verkouden hoor. Ja, hoe komt dat dan weer? Heb je op de toch gezeten onder die, nou, die rode kastanje? Een beetje grieperig. Ja, zorg je er even voor dat je niet alle luisteraars aansteekt nu, want dan ligt straks iedereen in bed preventief witte thee. Witte thee? Ja. Melk dus? Nee, witte thee. Oh. Nou, ja, dat, het verbaast me ook. Het zegt me niks, witte, witte thee. Nee, het is ook niks. Ik ken wel zwarte thee. Nee, nee. Nee, witte thee. Maar het bestaat ook niet. Maar dat bestaat niet. Het is gewoon heet water. Als je tijmthee hebt, hè? Ja. Dan wordt het een beetje licht groenig, groenachtig. Er zit, er zit tijm in tijm. Ja. ja. Dus het is geen thee. Het is geen thee. Yes, het is tijm, thee, maar ik denk, ik kan doe niet. er wat een citroentje bij voor de vitamine C. Nee, dat kan allemaal niet, joh. En toen werd je maakt, Je maakt alleen thee van theebladeren, van bladeren van de theeplant. En alles wat, je, wat je trekt van andere dingen zijn meestal kruidendrankjes, dat soort dingen. Dat oh, kan, je geen thee, kan je geen thee noemen. Ik heb een kruidendrankje, een wit kruidendrankje. Zo, oh, oké. Ehm, ja, dat, is dat, terzijde. Ik zal je vertellen, ik had een tip gegeven. Ja. Ik had gezegd dat het Marco was hè, uit Italië. Nee, je hebt helemaal niks gezegd. Je hebt alleen maar gezegd dat. Nee, je hebt alleen gezegd dat het een, een, man was. En dat oh. hij Italiaans zong in het Italiaans. Oh. En dat het een nummer was van toen. En je wist niet eens of het een grote hit was. Oh, nou dan. Eh, dus het, gaat eigenlijk, het gaat eigenlijk helemaal nergens over. Nee, dat kan je nooit raden. Wat het is Marco. Marco? Ja. Oh, je bedoelt eh, Marco Polo? Nee. Oh. Nou, dan weet ik het niet. Marco Marcini. Marco Marcini? Ken je die? Ja, maar ga je die draaien? Marco ja. Marcini? Ja. Oh. Vertel eens, weet jij nog wat meer over Marco Marcini? Dat willen de luisteraars natuurlijk wel even weten. Ik weet wanneer hij geboren is. Ah, vertel. In 1964. In 1964 is hij geboren. En in welke plaats? Florence. Florence, aha. Nou, dat wist ik dus niet. Nou, ja. is leuk. Zijn moeder. Leuk om te horen. Ja, ja en zijn moeder die was, eh, die zong en die speelde piano. Anna die, Maria. Die zong, die, die, <laughs> die, zong. En, die speelde, tegelijkertijd piano. Ja, dus ik denk dat hij een tafel heeft. Aha. Deze was onderwijsgeest op de lagere school. Och jee. meer heb ik niet. Meer heb je niet. Nee, um, want ik, nou ja, weet je, dan uh, staat hier al te zwaaien dat eh, het nummer klaar, klaar, staat oh, hier. anorexia. Ja, anore an nee, anorexia. Ja. Zij nee, de man heet Rek en zij heet Sia. Oh. Sappie. Dus het is Anna, Rek, Sia. Oh, Sia. Ja, wist je dat niet? Nee. En zij zei het Sia van de achternaam. Dat wist ik niet. Hoe kan ik dat nou weten? Ja, dat staat op de blog natuurlijk. Eh, ja, en de man is, dat is Kees Rek. Die ken je toch wel? Is Rek, ja, die ken ik wel. Ja, daarom. hey, moet je luisteren. Ehm, we, gaan, ehm, we gaan die plaat maar eh, draaien. Eh, mag jij hem eh, weer aankondigen op zijn Rikaars? Ik wou vragen of jij het wilde doen. Nee, dat doe ik, niet. Ik kan het namelijk niet uitspreken. Nee, dat doe ik niet. Dan, ik kan de ver, ik het niet uitspreken. Dan verhaspel je het maar, maar ik doe het niet. Nou, ga je gang. <laughs> ik ben zeer benieuwd. Nou, ik ga het maar eh, proberen dan. Hè. Luisteraars, let even op Rob Ricard. Hij gaat iets van Italiaans spreken, heb ik begrepen. Dat wordt lachen. Ja. Nou. Ga luisteren naar Marco Massini van de LP Tiana Morere. <laughs> en het nummer heet ook <laughs> Tiana Morere uit 1973. Oh, hij was toch van 64? <laughs> Eh, zijn liedje is uit 93. <laughs> Oh, nou, dan ben ik even die titel kwijt. Kan je het nog één keer doen? Michael Mancini met Tiana Morera. Van de LP, hoe heette die ook alweer? <laughs> Ook Tiana Morera. <laughs> Nou, tot, tot volgende week. Sterkte. Ti innamorerai, forse non di me. Starai ferma lì e succederà da sé, da sé. Della libertà, degli amici tuoi, te ne fregherai quando ti innamorerai vedrai. Sarà bello da guardare come un poster di James Dean, sarà dolce la paura scanciandosi blue jeans, sarà grande come il mare, sarà forte come un dio, sarà il primo vero amore quello che non sono io. Ti innamorerai di un bastardo che ti dirà bugie per portarti via sai di avere in te. In te. Sarai sola contro tutti perché io non ci sarò quando piangi e lavi i piatti e la vita dice no. Un ritardo di sei giorni avrai voglia di pensarmi, tu che adesso non mi vuoi, ti innamorerai di me, ma non sarò io con te, ti innamorerai quando sarai als eh, Ropica Ropika nou goed had geluisterd naar deze song, dan had hij geweten dat het was Tina Modorai. En dan eh, had hij niet zo moeilijk hoeven doen met zijn Italiaanse spelling en uitspraak. Gewoon Tina Modorai. Nog een keertje voor Ropika speciaal. Onthoud goed, het is Tina Modorai. is eh, Radio 501 nog steeds met de Daverende Donderdag. En dit is Donderslag. En dan gaan we aandacht besteden aan de Animals van eh, jaren terug. Bring it home on, bring it on home to me. If you ever change En natuurlijk weer vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! <laughs> vandaag eten we asperges met kip. Een recept eh, voor een hoofdgerecht voor vier personen met een bereidingstijd van 30 minuten. En dit recept is ingezonden door eh, Jan Jantien de Groot uit Roermond. Jan eh, Tien vermeldt ook in haar e-mail dat er een wok nodig is voor de bereiding van dit recept. De volgende ingrediënten zijn hiervoor nodig. 2 bundels witte asperges met een gewicht van 500 gram per bundel, dus bij elkaar 1 kilo. Twee schaaltjes aardappelgratin in een mosterdroomsaus. En dat is per schaaltje dan 400 gram. En dat is verkrijgbaar bij de supermarkt die op de kleintjes let. En Jan 10 schrijft er ook bij. Ik zeg het maar even zo in verband met ongewenste reclame. Nou, dankjewel dat je daar aan denkt. Vervolgens hebben we nodig een half kippenbouillon tablet, drie bosuitjes, één schaaltje kipfilet haasjes van ongeveer 400 gram. En dat komt bij dezelfde supermarkt vandaan. Eh, zout en peper hebben we nodig, Vier eetlepels olijfolie en één eetlepel suiker. We gaan dit als volgt bereiden. Eerst de asperges schillen met een aspergeschiller. Dat gaat namelijk het makkelijkst. En daarna de houtachtige uiteinde eraf snijden. En dat is het onderste stukje van de asperge en dat is ongeveer 2 centimeter. Daarna de asperges schuin in stukjes van 2 centimeter snijden. De aardappelgratin in de magnetron bereiden volgens de gebruiksaanwijzing die op de verpakking staat vermeld. Het bouillontablet in 1 deciliter kokend water oplossen. Ondertussen de bosuitjes schoonmaken en in stukjes snijden van ook ongeveer 2 centimeter. De kiphaasjes bestrooien met zout en peper. Dan in de wok de olie verhitten en daarin de kip bruin en gaar bakken. Daarna de kip uit de wok scheppen en warm houden. De asperges en de boshui in de rest van het bakvet in de wok lichtbruin bakken. Dan suiker toevoegen en dit laten karamelliseren. Daarna afblussen met een kippenbouillon en dan meteen onder voortdurend omscheppen circa 3 minuten doorstoven. Dan de gaargebakken kip toevoegen en even mee verwarmen. Dit asperge kipmengsel kunnen we dan serveren met de aardappelgratin. Ik bedank eh, Jan de Groot voor het insturen van dit recept. En heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars? Stuur het dan naar rogierradio En wie weet zit jouw recept in de volgende uitzending.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 London Town. sidewalk on a purple afternoon, I was accosted by a barker playing a simple tune upon his flute. Toot, toot, toot, toot. Silver rain was falling down upon the dirty ground of London town. bij de donderslag muziekagenda van 3 mei 2012. Op vrijdag 4 en 5 mei kun je naar het festival Boolin Blues in Ospol. Het Cajun en Saideco eh, Festival in Raamsdonkveer. Dat geniet inmiddels wereldfaam en je kunt erheen op 4, 5 en 6 mei. Het vorig jaar opgestart festival Groeten uit Grollo, dat krijgt een vervolg. In het Drentse Grollo is het op 15 en 16 juni weer genieten van een uitgebreid programma. Uh, enige namen die er present zullen zijn... Matt eh, Morganfield, en dat is de zoon van Muddy Waters. Ook zal Teniers Years After spelen. En eh, meer informatie over wie er allemaal speelt... dat kun je vinden op www.groetenuitgrollo.nl. Op zaterdag 5 mei spelen de Sultans of Slide in de Gouden Leeuw in Dongen. Op 5 mei speelt de Sean Carney Band op het Beuningplein in Wageningen. In Zwolle op het bevrijdingsfeest op 5 mei aanstaande speelt Erik Sardinas. En daar draai ik straks aan het eind van deze agenda een nummer van. Woensdag 9 mei speelt Boebo Davis in LVC in Leiden. En op 10 mei speelt Boebo Davis in Café Whispers in Assen. Op woensdag 16 mei speelde André Valkering Boogie Band in Zin in Eten en Drinken in Alkmaar. Op 23 mei treedt Billy Bragg op in Paradiso Amsterdam. In het voorprogramma speelt N.E.I.'s eh, Mitchell. Aanvang is half negen en de zaal is open om half acht. Op vrijdag 29 juni komt Erik Burden en de Animals naar Amsterdam en geven zij een concert in Paradiso Amsterdam. Aanvang half acht en de zaal is open om zeven uur. Meer informatie over de concerten bij Paradiso kun je vinden op www.paradiso.nl. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 3 mei 2012. Als je agendatips hebt voor de periode na 10 mei, stuur die dan naar rogierradio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan is het nu tijd voor de laatste plaat van Donderslag. Hij speelt op 5 mei in Zwolle en dan heb ik het over Erik Sardinas Dit is Through the Horn. de slag met Rogier van Diesveld. Too many times I've been lost, baby, now way too long. Too many lines have been crossed, doing wrong no tears of joy, honey. Cause all the good years are long gone. I've been trying to bring the weather here through the storm. Holding all these pieces, baby, ripped and torn. Feels just like I'm dying. Wish that I. my knees, baby, through the thorns. You stand around tearing down what's left of the life I got. You messing around sacred ground when I feel your cold blood run high. These ain't no tears of joy, baby, cause all the good years are long, long gone. I've been trying to brave the weather here through the storm. Holding all these pieces, baby, ripped and torn. Feels just like I'm dying. Wish that i never been born. Got me on my knees, baby. baby. You finally got me crawling, Lord. You got me on my knees, baby, through the thorns. no tears of joy, is Radio 5. Donderslag! Donderslag! Op donderdag! School. Donderslag. Yeah. Rogie, bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht. Hé. Eh. Opgelucht. Ja. We zijn aangekomen bij de 12 van bier. We zitten nu vlak voor 4 uur dus. En dat betekent dat ik er voor vandaag mee ga stoppen. Maar je kunt ook nog eh, naar mijn collega's luisteren. En die zijn er vandaag tot spookuur. Je kunt mij de hele week weer e-mailen en dat gaat heel makkelijk. Je tikt een bericht in en stuurt het naar rogierradio Informatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd501.weblog.nl alle informatie over Radio 501 kun je ook deze hele week weer vinden op wwwradio en op Facebook. En op Facebook ben ik ook te vinden onder de naam RVD 501. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren en dat kan met een reclamespot op Radio 501. Of je adopteert een programma of je adverteert via onze website wwwradio Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar salesradio Tot zover de mededelingen. Iedereen weer bedankt voor zijn en haar bijdrage. En de luisteraars allemaal bedankt voor het luisteren. Ik ben de volgende week weer, dezelfde tijd, dezelfde dag Zelfde zender Radio 501. En dan nu een horkjantje. Hork Jan zat met de dag op de Vrijmarkt met een kraam vol gebruikte geurvreters. Bij aankoop van twee paar kreeg je er gratis een knijper bij. Dat dan weer wel. Dat was hem weer tot de volgende keer. Oh ja, en de volgende keer is zondag aanstaande. Dan doe ik namelijk de carousel van 4 tot 6 op zondagmiddag.